Op die manier verdiende Apple extra geld. En Meta moet 200 miljoen aftikken. Op hun bedrijven Facebook en Insta kon je als gebruiker geen gepersonaliseerde advertenties weigeren tenzij je daarvoor betaalde. En dat mag niet. De Europese Commissie zegt dat de boetes losstaan van de handelsoorlog met Amerika. Maar of Trump daar net zo over denkt is maar de vraag, zegt correspondent Ardy Stemerding die klaagt nu al dat de regels eh, voor Amerikaanse techbedrijven in de Europese Unie veel te streng zijn. Dus we zullen moeten zien, eh, wordt dit olie op het vuur in de handelsoorlog? Het zou zomaar kunnen. Het is een drukte van je welste in Vaticaanstad. De komende dagen kan daar afscheid worden genomen van paus Franciscus... die tweede paasdag overleed. Correspondent Andrea Vrede staat vlakbij de Sint-Pieter-basiliek. Er is een eh, enorme politiemacht op de been, overal dranghekken. als je ergens door wilt moet je eh, moet je tas gecontroleerd worden. Dus het is echt, eh, weglopen mag wel, maar binnenkomen is ingewikkeld. Dat zal alleen maar erger worden natuurlijk, want we maken ons op voor die uitvaartmist van zaterdag... wanneer er zo ongelooflijk veel belangrijke mensen uit de hele wereld komen. Ook morgen en vrijdag kunnen mensen nog afscheid nemen van paus Franciscus. Een groot feest in Deventer vandaag. De spelers van Go Ahead Eagles worden gehuldigd. De club won voor het eerst in de geschiedenis de KNVB-beker. Dus voor fans was het een historisch moment. Sommige supporters konden het niet laten om gelijk naar de tattoo shop te gaan. Dit is een van de weinige keren die ik meemaken. Dus deze hoort er gewoon bij. Ik denk dat dit een van de enige keren is voor een club als Go Ahead Eagles dat je zoiets gaat behalen ja, als je het dan eenmaal behaalt, dan, ja, dan moet je het toch eigenlijk wel eventjes gewoon even verheeuwigen. En ja, je gaat Europa in. Dat is belachelijk gewoon dit. Nou, ze kunnen vanavond mooi pronken met hun nieuwe tattoos. De huldiging van Go Eagles begint om half zeven. En de spelers rijden dan in een open bus langs de IJssel. Het weer grijze middag. Vanuit het zuiden trekken de buien over Nederland. In het zuidoosten en oosten ook kans op onweer. Vanavond droogt het even op. Maar morgen krijgen we een kille, natte dag bij maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate.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 En ik ga door met Steppenwolf, Born to be Wild. In de algemene ruimte van Pluspunt staat al jaren een biljarttafel. Iedereen is hier van harte welkom om tijdens de openingstijden een biljartje te komen leggen. In de regel kan dat van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Loop gewoon eens binnen of reserveer de tafel op telefoonnummer 5740330. 5740330. 3, 3, 0. En u kan biljarten op zondag, maar ook tafeltennissen op zondag. De eerste zondag van de maand kunt u tussen 11 en 3 uur middags op afspraak komen biljarten en of tafeltennissen. De kosten zijn 3 euro per persoon voor 2 uur biljarten of tafeltennissen, inclusief een kopje koffie of een kopje thee. Yves Berendsen en Emma Heesters, alleen met jou. aan die eerste dag. Ik weet nog precies wat ik toen dacht. Voelde al meteen dat jij de the end. There ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me in the dat waren de Birds met Mr. Tambourine Bewegen 55 plus in Zandvoort. U wilt regelmatig bewegen om fit te blijven. Servicepaspoort biedt volop mogelijkheden om aan de wens te voldoen. De bewegingsactiviteiten worden u aangeboden in groepsverband... zodat u op een ontspannen manier met lijf en leden bezig kunt blijven. Een ervaren docent begeleidt de lessen zodat u verantwoord en binnen uw persoonlijke mogelijkheden beweegt met gezellige muziek en praktische oefenmaterialen. Aansluitend een koffiekwartiertje met elkaar maakt het extra gezellig en compleet. Schroom niet en maak een afspraak voor een gratis proefles. 55 plus, pluspunt, Vlemingstraat 55 in Zandvoort. En het is woensdagochtend van half 12 tot 12.30 uur. 30, inclusief het kopje koffiekwartier.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 Hij geldt als een van de succesvolste artiesten ooit en is de meest bekroonde solomuzikant ter wereld. Jackson onderscheidde zich door zijn herkenbare stem en zijn typische dansbewegingen. Hier is Michael Jackson met One Days in Your Life. There is no question. ZFM. Sometimes I feel so empty heard it so lonely and no one can take that pain away. the anger and the fury and the fears living inside me. Should you love me? Would you love them just the same? caution to the wind. So if you try to understand me, would you crucify or damn me? Or stand by me like smoke around the flame? Dit was Faya Condios met Don't Break My Heart. Lokaal netwerk Zandvoort is ontstaan vanuit de verbeterpunten die naar voren zijn gekomen in gesprekken tussen professionals, organisaties, instellingen en zorgverleners, vrijwilligers en de doelgroep, de kwetsbare ouderen, inclusief hun netwerk. Er is een multidisciplinair netwerk geformeerd dat zich richt op kwetsbare ouderen en de betrokken mantelzorgers. Naast de deelnemers uit zorg en welzijn hebben senioren en mantelzorgers een actieve rol. Pluspunt heeft voor het lokale netwerk bij Zon MW subsidie aangevraagd en gekregen. De 16 deelnemers van het lokale netwerk Zandvoort hebben inmiddels twee workshops gevolgd over het werken met positieve gezondheid, zodat het andere gesprek kan worden gevoerd. Een structureel terugkerend overlegvorm vormt de basis ter ondersteuning van de implaire positieve gezondheid. Het streven is dat dit zal resulteren in een verbeterde samenwerking... waardoor de kwetsbare ouderen in Zandvoort beter worden ondersteund en gefaciliteerd. Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst van het lokale netwerk na de scholing plaatsgevonden. can't be Que chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, posé en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de sang. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de sang. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée dat jij dat niet ziet. Luister maar eens naar dat ene lied. Geloof me nou maar, die man is verliefd. Hij is verliefd, dat merk je toch wel. Hij loopt op wolken, praat in zichzelf. Zo vrolijk en open, zo was hij toch nooit. Die man is verliefd, nou dat is toch mooi. Dit waren achterinvolgers Francis Krol met Poupée de Sier, Poupée de Son. Gevolgd door Jan Smit en de drie J's. De man is verliefd. Artiest in het licht. Snowy White, pseudoniem voor Terrence Charles White, is een Britse gitarist en singer-songwriter. Die onder andere bekend is van zijn optreden met Tin Lizzie als vastlid tussen 1979 en 1982 en Pink Floyd. Als soloartiest kreeg hij met name in het Verenigd Koninkrijk bekendheid met Bird of Paradise, dat daar de top 10 van de hitlijst haalde. Hier is Snowy White met The Birds of Paradise. sticks and the space of the girls on my mind. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life, it is dead. and the space. gone. Dit waren de Bee Gees met Spiks en Speks. Voelt u zich soms alleen? Pikert u veel? Of zitten lichamelijke en psychische klachten in de weg? Of wilt u uw welzijn en de kwaliteit van uw leven verbeteren? Via welzijn, op recept, kunt u een positieve draai aan uw leven geven. Samen met u kijkt een welzijnscoach van pluspunt waar u mee zit en welke oplossing bij u past. De welzijncoach kijkt samen met u op welke manieren u uw welzijn kunt verbeteren. Samen met u kijkt zij welke interesse u heeft en welke mogelijkheden bij u passen. Misschien wilt u iets oppakken wat u vroeger altijd leuk gevonden heeft. Of wilt u iets nieuws proberen. Of doet het u goed als u voor een ander iets kunt betekenen. De welzijncoach kan u ondersteunen om de juiste stap en de eerste stap te zetten. U meldt zich aan voor welzijn op recept. U kunt ook door iemand anders aangemeld worden. Bijvoorbeeld door de huisarts, de wijkverpleegkundige of de praktijkondersteuner. De sociaal werker, ouderen, neemt contact met u op voor een intakegesprek. U luistert naar uw verhaal en samen neemt u de mogelijkheden door. Indien gewenst, koppelt zij u aan een welzijnscoach of een netwerkcoach. De coaches hebben hiervoor een training gevolgd en zijn goed op de hoogte van alle mogelijkheden. Hulp via welzijn op recept is gratis. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Paulien Willemsen. Telefoonnummer 06 42886065. 06 42886065. En het is wel alleen op maandag, dinsdag en donderdag. Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto.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 Well, the world turns a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man died On a cold and gray Chicago morning Another little baby child is born In the ghetto And his mama cries. Dit waren volgens Roger Clover en Kerst met Love Is All... en Elvis Presley met In The Ghetto.